Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De bosbrand-ellende in Zuid-Europa is nog steeds niet voorbij. In de Italiaanse stad Pescara bijvoorbeeld. Er zijn vijf mensen gewond geraakt. Bij een paar mensen gebeurde dat toen ze het vuur van hun huis probeerden te blussen. Meer dan 800 mensen, onder wie ook toeristen die vlak daarvoor nog op het strand lagen te chillen, zijn geëvacueerd. Ook in Turkije moesten mensen hun huis achterlaten. Deze man woont sinds een paar jaar in de badplaats Marmaris en is blij met alle brandweerhulp. We are surrounded by a forest. I, I, want to say this. I think the services, the fire brigade, all the volunteers, the helicopters been fantastic. En in Griekenland is het ook bloedheet. Daar kan het de komende dagen 45 graden worden. Franse en Duitse reddingsorganisaties hebben gisteren voor de kust van Tunesië honderden migranten van een houten boot gehaald die bijna zonk. Een van de schepen had al eerder mensen uit zee gered en zit nu propvol. Aan boord zijn ruim 500 mensen, onder wie een baby van drie maanden oud. Een Wit-Russische atlete die meedeed aan de Spelen in Tokio en tegen haar wil naar huis werd gestuurd, heeft vannacht in een vliegveldhotel geslapen. Toen ze op haar Instagram een boos berichtje plaatste met daarin kritiek op haar coaches, moest ze haar koffers pakken. Ze stapte niet op het vliegtuig naar huis, maar belde de Japanse politie omdat ze bang was voor haar eigen veiligheid. Hoe het nu verder gaat is nog niet duidelijk. En het was een mooie nacht op de Olympische atletiekbaan. Daphne Schippers is door naar de halve finales van 200 meter. Kop is eraf, baan 2 is voor mij moeilijk. En eh, hopelijk kan ik er echt wel een flink tandje meer rijden eh, straks. Ja, en ook opluchting bij Sivan Hassan tijdens de kwalificatie voor de halve finales op de 1500 meter viel de atleet voor haar, waar Hassan overheen struikelde. Na een soort koprol stond ze weer op, rende ze keihard naar voren en werd zelfs eerste. Nou, van een half uurtje kunnen we weer een medaille binnenharken. Rond half acht stappen zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duet waarschijnlijk in hun boot. Ze maken kans op een gouden plak. Dus nog wel even afwachten of die race ook echt van start gaat, want het waait nauwelijks. Het weer af en toe zon, vooral in het zuiden kans op een bui. Op de meeste plekken blijft het droog en het wordt een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A9 diende richting Amstelveen... tussen knooppunt Hodendrecht en Amstelveen na een aanrijding dicht. Een pijlwagen van Rijkswaterstaat is aangereden. Daarbij is olie gelekt op het asfalt.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 Gravity keeps pulling me and time is standing still. steeds dezelfde, dus laten we weer gaan. Een nieuwe tijd begint voor ons, zoals je zei. Het is ons moment van ochtends vroeg tot avonds laat. Maakt niet uit hoe alles gaat, blijf nu maar bij mij.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 In de Italiaanse stad Pescara aan de Adriatische kust... zijn zeker vijf gewonden gevallen door bosbranden, meldt Italiaanse media. Meer dan 800 mensen, onder wie ook toeristen, zijn geëvacueerd. Sivan Hassan heeft op de Olympische Spelen in Tokio... op een bijzondere manier de halve finales van de 1500 meter bereikt. De atlete viel in de slotronde, maar nadat ze weer overeind was gekomen... wist ze haar achterstand met een sprint volledig in te lopen... Daphne Schippers is bij de Olympische Spelen door naar de halve finales van de 200 meter. Ze won met voorsprong van 200ste van een seconde op de nummer 4 en werd zo derde in haar serie. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een enkele bui vallen en het wordt 18 tot 20 graden.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 And his name ain't none of business. Oh, oh, oh. Pin up girl on that post so like I'm Doja. Icy, wifey, body shape Coca-Cola. I got a new man in my business, and he all about his business. And his name ain't none of your business. oh. oh, oh. like peaches, money long like beaches. Rolls Royce screeching, Rolex gleaming. Blonde hair, yeah, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny. Ooh. baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my uh. All my girls for the baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my Zandvoort.